Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Chinese techbedrijf Huawei had toegang tot de kern van het mobiele netwerk van KPN. Dat schrijft de Volkskrant, dat een geheim rapport van KPN uit 2010 in handen kreeg. Volgens de krant kon Huawei in die tijd ongecontroleerd mobiele nummers van de telecomprovider afluisteren. Daaronder waren ook de toestellen van toenmalig premier Balkenende, verschillende ministers en van Chinese dissidenten. Verder wist Huawei welke nummers werden afgetapt door politie en inlichtingendiensten. Huawei Nederland ontkent tegenover de Volkskrant dat het gegevens heeft onttrokken aan het KPN-netwerk. Zo'n 22.000 klanten van het failliete D-reizen hebben in totaal nog 42 miljoen euro aan vouchers te goed. Dat hebben de curatoren uitgerekend. De stichting Garantiefonds Reisgelden zal de waarde van deze vouchers aan de consument uitbetalen. Er loopt nog een gerechtelijke procedure van grote schuldeisers van D-reizen... die eerder willen meebeslissen in de afhandeling van het faillissement. De man die donderdagavond acht mensen doodschoot bij een pand van FedEx in de Amerikaanse stad Indianapolis was een oud-medewerker van de bezorgdienst. De 19-jarige kampte met psychiatrische problemen, zegt de politie. Binnen een paar minuten schoot de man acht oud-collega's dood, waarna die zelfmoord pleegde. De FBI zegt dat agenten hem een jaar geleden hebben verhoord... nadat zijn moeder had gemeld dat hij plannen zou hebben om door politiemensen te worden doodgeschoten. De FBI concludeerde toen dat er geen gevaar van hem uitging, maar nam wel een vuurwapen in beslag. SpaceX mag de nieuwe maanlander leveren aan de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Die hoopt in 2024 de eerste bemande maanlanding sinds de Apollo-missies uit de jaren 60-70 te kunnen uitvoeren. Met het contract voor de maanlander is bijna 3 miljard dollar gemoeid. Het weer. De dag begint vrij zonnig en koud. In de middag ontstaan stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 10 tot 13 graden. Morgen iets meer bewolking, maar het blijft op veel plaatsen droog.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 be The more that you give, the less that I need it. into life. tear us apart. van Zandvoort, op 106.9 ZFM Oh hey guys, how you doing man? Hey, hi Hey Jay, what's going on? Well, ain't not much going on The only thing that's going on is we're back this time, we're serious There's only one more step to take think I'm in trouble.